Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties... heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Het is een initiatief van D66 dat wordt gesteund door de andere regeringspartijen... een groot deel van de oppositie en door organisaties van politiemensen... journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze constateren dat er steeds meer haat en agressie is tegen mensen die zich juist inzetten voor de samenleving. Ze vinden dat het makkelijker moet worden om incidenten te melden en pleiten verder voor meer weerbaarheidstrainingen en hulp bij het doen van aangifte. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit het boek Staat en Slavernij... dat onderzoekers hebben geschreven in opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje-Nassau... een half miljard euro verdiend aan de slavernij in de 17e en 18e eeuw. In het boek staat dat de Nederlandse staat en de Oranjes doelbewust, langdurig en structureel betrokken waren bij slavernij in de toenmalige koloniën. Griekenland heeft negen mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de negen arrestanten. Inmiddels is gebleken dat de boot in Egypte was vertrokken... en in het oosten van Libië veel migranten aan boord nam. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag.